trok ze ook als Kamerlid. Halsema is ruim 12,5 jaar lid van de Kamer geweest, waarvan 8 jaar als fractievoorzitter. Als fractievoorzitter is ze opgevolgd door het Kamerlid Sap. Het weer. In het noordoosten en oosten wordt gewaarschuwd voor gladheid door ijzel.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 omdat hij een jek droeg waarop die afkorting stond. ACAB staat voor All Cops Are Bastards. Een agent voelde zich beledigd en hield de man aan. De Hoge Raad vraagt zich af of de afkorting en het beledigend karakter ervan... in Nederland wel algemeen bekend is. Dat moet het Haagse hof onderzoeken van de Raad. In Tunesië zijn opnieuw doden gevallen bij rellen. Vier demonstranten kwamen om toen ze een politiebureau aanvielen. Acht politiemensen raakten gewond. Volgens de politie zijn sinds de jaarwisseling al 18 mensen omgekomen. Volgens een Tunesische vakbond zijn het er de afgelopen drie dagen al 50. Er wordt al drie weken gedemonstreerd in Tunesië, vooral tegen de hoge werkloosheid en de corruptie bij de overheid. Na aanleiding van de rellen zijn alle scholen en universiteiten gesloten. De veroordeling van opiniepeiler Maurice de Hond voor smaad moet worden vernietigd. Dat vindt de advocaat-generaal van de Hoge Raad. Het gerechtshof veroordeelde de Hond tot twee maanden voorwaardelijk... omdat hij Michael de Jong had aangewezen als de dader van de moord op de weduwe Witteberg in Deventer. De hond ging in cassatie bij de Hoge Raad. De adviseur van de Hoge Raad zegt nu dat het Hof niet genoeg duidelijk heeft gemaakt waarom de hond zelfstraf moet krijgen voor het uiten van zijn mening. In Elst dreigt een schoorsteenpijp van, een, van ketchupfabrikant